Uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Griekse premier Tsipras komt in zijn bezuinigingsvoorstel nu toch tegemoet aan veel eisen van Europa. In de uitgelekte plannen staat dat onder meer restaurants, hotels en vervoerbedrijven meer belasting moeten gaan betalen. Ook is Griekenland van plan flink tekorten op de pensioenen en defensie. Met de nieuwe plannen hoopt het land in ieder geval 50 miljard euro aan noodsteun te krijgen. Vandaag moet het Griekse parlement nog beslissen of het akkoord gaat met het voorstel van Tsipras. Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben een aantal aanslagen rond onafhankelijkheidsdag op 4 juli voorkomen. In de weken voor de Amerikaanse feestdag zijn meer dan 10 mensen opgepakt die geïnspireerd waren door islamitische staat, meldt de FBI. IS-leiders hadden volgers opgeroepen waar mogelijk aanslagen te plegen op 4 juli. Het is onduidelijk hoeveel aanslagen er zijn verrijdeld en welke plekken doelwit waren. In Indonesië zijn vier luchthavens dicht vanwege een aswolk uit de vulkaan Raung op Oost-Java. Dat meldt de Indonesische vliegmaatschappij Garuda. Een van de getroffen vliegvelden is die van de Balinese hoofdstad Denpasar, zo'n 150 kilometer ten oosten van de vulkaan. Veel toeristen maken gebruik van de luchthaven op Bali. Bouwbedrijf Volker Wessels wil plastic autowegen gaan aanleggen. Een plastic weg kan volgens het bouwbedrijf tegen zowel zware vorst als extreme hitte. Daarnaast is het sneller aan te leggen en zou de levensduur van wegen ermee verdrievoudigd worden. Een plastic weg is volgens Volker Wessels door zijn lichte gewicht bovendien ideaal voor de zachte zandondergrond, die op veel plekken in Nederland te vinden is. Het weer wordt vandaag vrij zonnig, 20 tot 24 graden. Morgen wordt het nog iets warmer.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 Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make with the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and rebuilding a fire. Clear smoke and it's taking us higher. higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control.